De Tweede Kamer wil de maximale straf voor doodslag verhogen naar 25 jaar. Nu is de maximale straf voor iemand in een opwelling maar met opzet doden 15 jaar. De verhoging is nog niet definitief. Ook de Eerste Kamer moet er nog over stemmen. Daarnaast is het nog maar de vraag of de hogere straf vaak uitgedeeld zal worden... zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. De rechter mag daar zelf over beslissen. Eh, je hoort dan de minister zeggen... ja, we geven de rechter eigenlijk een wat breder speelveld om te kiezen. Maar partijen als D66, GroenLinks en ChristenUnie, eh, die juist tegen waren... die wijzen erop dat de huidige maximumstraf van 15 jaar al niet heel vaak gegeven wordt. Dus is er wel behoefte om dit op te hogen? Is het geen symboolpolitiek, vinden deze partijen? Op moord staat een maximumstraf van 30 jaar. Daarvan is sprake als iemand van tevoren een plan had om een ander te doden. Vooral nabestaanden vinden het verschil met de maximale straf voor doodslag te groot. De huurprijs van sociale huurwoningen gaat omhoog. Vanaf juli stijgt de huur gemiddeld met 2 Voor mensen die meer verdienen kan dat meer zijn. Vanwege corona mocht vorig jaar de sociale huur helemaal niet stijgen van het kabinet. En heb jij je oranje shirtje al klaar liggen en wat drankjes in de koelkast gezet? Onze eigen S10 staat straks in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. In Café Kalf in Utrecht kunnen ze niet wachten. Het Songfestival is altijd een groot feest hier in het café. Eh, met name natuurlijk de finale, omdat we dan buiten met een mega scherm eh, zaterdag met 1500 man hier een straatfeest hebben. Eh, met de voorrondes doen we dat niet, maar dan is het kroegje wel te klein. afgeladen vol en ehm, nou ja, vol spanning kijkt iedereen uit naar of S10 de finale gaat halen. Wij gaan er eigenlijk wel vanuit. De tap is aangesloten, de bitterballen gaan zo het vet in. Kom maar op. Ze staat bij de boekmakers op 9, maar ik denk dat wij nog wel denken dat ze iets hoger komt. Als ze tenminste goed performt.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 Cause you know my Crossroads met de act van de maand. De populariteit van Connie Smith was immens in de jaren 60 en 70. Er werd gelijkenis opgemerkt tussen haar vocale stijl en die van Patsy Cline. Andere artiesten hebben gesuggereerd dat Smith hun zangstijl heeft beïnvloed, wat door de jaren heen in citaten en interviews is terug te vinden. I Can't Remember en If I Talk To Him zijn twee top 10 hits uit de jaren 60. It was late and I was sleeping when he called. And I can't remember she say? is het favoriete album van de maand. Ondanks het feit dat het vier jaar heeft geduurd tussen Joshua Hadley's eerste en deze tweede plaat, is het te wachten meer dan waard geweest. They say I'm neo-folk, a traditional outlaw. a troubadour That don't sound like me at all But I sing about real life Like drinking, cheating, and loving I'm what they used to simply call Country music Hey, I'm a singing professor country and western I'll cry along to a steel guitar In any old lonely bar And I'll saw on my fiddle I might even drink a little Hey, I'm a singing professor Of country and western drunks downtown, chasing shots of whiskey and them wild, wild women around. Well, I studied all the legends and learned from what they've done. No, I'm not trying to rewind time, I'm just doing answer vecht Luke kamps tegen een verlangen om een oude relatie nieuw leven in te blazen. Hij weet dat hij er spijt van zal krijgen, de nacht met zijn ex door te brengen. Maar het is een worsteling om niet aan de verleiding toe te geven. go since we've been over. I know what you want, and I want it too. The problem is what's wrong with it's the bigger issue. so for the hundredth time And you'll be okay You always are and I'll be picking up the pieces if we go that far van deze week. Delbert McClinton deelt zijn kijk op Lloyd Pride's rock'n'roll klassieker Stagger Lee. Toen de 18-jarige Delbert het deuntje in 1958 voor het eerst hoorde, raakte het me als een baksteen, vertelt hij. 63 jaar later vindt hij de oude klassieker opnieuw uit. The night was and the moon was yellow and the leaves came tumbling down. Listen up. a bullet zijn 89 e verjaardag verscheen Willie Nelson's 72 e album, A Beautiful Time. Energy Follows Thought is de meest recente single. Heet van de naald. you want, then get out of the way. Remember, energy follows thought, so be careful what you say. Be careful what you ask for, make sure it's really what you want, because your mind is made for thinking, and energy follows thought. control.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 Rocking with the Rhythm of the Rain en Love Can Build a Bridge zijn drie nummer 1 hits van hen. Ain' country hit. the rhythm of the rain. listening to the light rain beating on the tin roof, baby, just me and you, rocking with the rhythm of the rain. Slide on over, baby, hold me closer, moving to and fro, just swaying like a slow freight train, rocking with the rhythm of the rain. nummer 1 country hit. I'd gladly walk across the desert with no shoes upon my feet to share with you the last bite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 it's time. I would whisper love so loudly, every heart could understand. But love and only love can join the tribes of man give my heart's desire so that he might see. The first step is to realize that it all begins with achter ons. Nu weer naar het heden. Dit is de eerste officiële radiosingle van Restless Road, terwijl het ook een favoriet is bij de fans. Girl, you stole my heart and changed took all of my plans and rearranged them. Now I finally know what amazing grace is when I look into your eyes. Baby, I see my whole life. What you say we on the shelf. Hold you close and keep the faith. Raise some kids with our last name. Well, come on, baby, what you say we do. I feel like growing old with you. Growing old with you. Every day I love you than the day before. Watching sunsets fade from the front porch. We'll build this home together, weather any storm. And as the years she's on a shelf house up on hill Travel around this world Put some pictures on the shelf Een aanwinst voor de Amerikanen, zo wordt Kate Ellis omschreven als het over haar nieuwe album gaat. On the Other Side of the Street is erop terug te vinden. my heart me Thought I was hard, unemotionally scarred In control of my destiny He had heavenly eyes And they took me in de Spotlight. Shane Yellowbird, een bekende Canadese countryzanger, is onlangs onverwachts overleden. Veel te jong, want hij werd maar 42. Yellowbird werd een bekroond zanger nadat een stotterende aandoening hem naar de muziek leidde. Hoewel een doodsoorzaak niet publiekelijk is onthuld, deelden goede vrienden dat de zanger een voorgeschiedenis had van gezondheidsproblemen, waaronder epilepsie. Barefoot on the Blacktop en pick-up Truck behoren tot zijn grootste successen. slide. Bare feet on a black tub in the middle of July hot. Crawfish steaming in a big old pot. Baby, you got me. Freaking out in a full-on sweat. Find heart to catch my breath. I bet the devil himself is begging for mercy. H-O-T-T, ah, like bare feet on a black tub. inside me, eating right out of your hands. One touch, blood runs. No, I don't think you understand. my breath. I bet the devil himself is begging for mercy. H-O-T-T, hot. Ah. feet on a black top. In the middle of July hot. Crawfish steaming in a big old pot. Baby, you got me. Breaking out in a full-on swim. Find hard to catch my breath. I bet the devil himself is begging for mercy. Jalapeno, red Tabasco, caliente hot. It's like bare feet on a black top. July to hit the streets See just how many pretty girls we can meet after 2 a.m. On the weekend There was a 9 out of 10 standing outside the bar My name is Shane, how you like me so far? Was my pickup line It's been working since 99 say still looking at me. I asked her, are you from Tennessee? Because baby, you're the only ten I see. She smiled back, much to my surprise. I need a map, cause I'm lost in your eyes, was the last thing I said. Before her purse hit my head. Crossroads, Kees de Haan. Met Last Night Lonely levert Jon Pardy de eerste single van zijn nieuwe album af. De song gaat over een man die opnieuw een drankje koopt voor een vrouw in een bar. Wat in wezen suggereert dat dit de eerste dag van de rest van hun leven samen is. this could be your last drink from a stranger in a bar. need neon lights. It could be your last. the last first name that's ever been worth asking. Yeah, you could be the last phone number I write down on a napkin. Was a Cowboy is de nieuwe single van Miranda Lambert en afkomstig van haar achtste album Palomino. sunset, blue eyes under my Stetson. A little lady on the front porch wishing my heart would start sailing. 为。 zegt Alex Miller. Ik ook. Tot volgende week. accusations and alibis. I'm tired of all your bull. I ain't gonna keep on being your fool. Well, I'm gone. Goodbye. Get your honey from another hive. never thought I'd ever